Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het passagiersvliegtuig dat in maart neerstortte in China... is vermoedelijk opzettelijk gecrashed. Amerikaanse onderzoekers denken dat iemand in de cockpit... wel bewust de fatale duikvlucht heeft ingezet. Dat schrijft de Wall Street Journal. De Boeing van China Eastern sloeg de pletter op een berg... en alle 132 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Chinese onderzoekers hebben geen technische problemen gemeld... en daarom denken de Amerikanen aan een bewuste actie... De VS doet onderzoek omdat Boeing een Amerikaans bedrijf is. Amerika vindt dat bondgenoten van Oekraïne het land meer geld moeten geven. Minister van Financiën Yellen benadrukt in Brussel dat het nodig is om militairen te betalen... en de Oekraïense economie draaiende te houden. De Europese Unie wil vandaag een nieuw pakket leningen voor Oekraïne aankondigen. Belgische straaljagers hebben gisteravond in het Nederlandse luchtruim een vliegtuig onderschept. De reden was een bommelding die later vals bleek. Het ging om een Chinees vrachtvliegtuig. Het toestel is onder begeleiding van de straaljagers begeleid naar zijn eindbestemming, de luchthaven van Luik. Nederland en België zijn afwisselend verantwoordelijk voor de bewaking van elkaars luchtruim. De ploegarts van wielrenner Biniam Girmay beslist vanochtend of hij kan starten in de Giro. Girmay schreef gisteren geschiedenis door bij zijn debuut in de Giro als eerste Eritreër een etappe te winnen. Hij kon niet lang genieten van zijn zegen. Toen hij bij de podiumceremonie de fles bubbels ontkurkte, knalde de kurk in zijn oog. Girmay is behandeld in het ziekenhuis en het is nu dus de vraag of hij vandaag kan starten. Het weer, het is vrij warm, het is een graad of 15. Vanochtend klaart het op en krijgen we flink wat zon. Het wordt 20 graden in het westen tot 29 in het oosten. In de namiddag in het binnenland mogelijk een regen- of onweersbui. Morgen, donderdag, broeierig met kans op stevige buien.